wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Het internationale vraagstukken vindt dat Nederland het associatieverdrag met Oekraïne moet ondertekenen. Voorzitter De Hoop Scheffer van de Raad zegt in de Volkskrant dat premier Rutte en de Tweede Kamer de nee-uitslag van het referendum moeten negeren. Als Nederland het verdrag verwerpt dan wordt dit door de Russische president Poetin gezien als zwakte van Europa. En dat kan hem aanmoedigen om de destabilisatie van Oekraïne te intensiveren, zegt De Hoop Scheffer. Het aantal gevangenen in Nederland blijft dalen. Vorig jaar zaten er bijna 40.000 mensen in de cel, bijna 8% minder dan in 2014, meldt het CBS. Sinds 2005 is het aantal gevangenen met meer dan 20% gedaald. En dat heeft volgens het CBS te maken met de dalende criminaliteit. Als er niets gebeurt sterven de giraffen langzaam uit, waarschuwen natuurbeschermers. 30 jaar geleden waren er nog 160.000, nu zijn het er 97.000. Een daling van 40 procent, zegt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Dat komt onder meer door oorlogen en stropers. In Cambodja is een Nederlandse man gearresteerd die een klein jongetje zou hebben gemarteld. Dat melden Cambodjaanse media. Hij zou met enkele anderen beelden van de marteling hebben gemaakt en die op Facebook hebben gezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de aanhouding niet bevestigen. De vrouw die gistermorgen in Kiel in Duitsland op straat in brand werd gestoken is overleden. Ze had brandwonden over haar hele lichaam. De dader is gearresteerd. Volgens Duitse media is het haar echtgenoot, maar woonden ze niet meer bij elkaar. Over zijn motief heeft de Duitse politie niets gezegd. Op de WK Korte Baan Zwemmen in Windsor in Canada heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gehaald op de 4x50 meter vrije slag. Het is de tweede Nederlandse medaille in Windsor na het brons van de vrouwen estafetteploeg. Het weer nog vandaag bewolkt, in het noorden wat regen, op andere plaatsen mogelijk wat zon. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden. Dit was het NFM.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 Once upon a long say je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. These rooms play tricks upon you. Remember when they were always filled with life. But now they're quite deserted. They seem to just echo voices raised in anger.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 And don't, don't forget, forget the, love the love under the Christmas tree. Tonight, Tonight. put love, love under the tree. under the Christmas hypnotized. Everybody step aside.